12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Naar aanleiding van de dreigende situatie in het Midden-Oosten... heeft de Amerikaanse voetbalbond besloten... een trainingskamp in Qatar te annuleren en in eigen land te blijven. Na de Amerikaanse aanval van gisteren... waarbij in Irak de Iraanse generaal Soleimani werd gedood... is de angst voor nieuwe aanslagen groot. Ajax en PSV gaan vandaag wel gewoon naar Qatar voor hun trainingskamp. Daar was vooraf veel kritiek op. Het land neemt het niet zo nauw met de mensenrechten... en bij de bouw van de stadions voor het WK voor over twee jaar zijn veel doden gevallen. In Irak nemen vandaag duizenden mensen met een uitvaartprocessie afscheid... van de Iraanse generaal Soleimani en ook van de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis. De twee mannen werden gisteren met de acht anderen gedood bij een Amerikaanse luchtaanval. Soleimani was de tweede man van Iran achter de opperste leider Ayatollah Khamenei. De gedode militieleden worden in Bagdad begraven. De begrafenis van Soleimani is volgende week in Iran... na drie dagen van nationale rouw. Later vandaag worden zijn stoffelijke resten naar Iran overgebracht. In Cambodja zijn zeker negen mensen omgekomen... toen een flatgebouw van zeven verdiepingen instortte. 18 mensen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald. Geprobeerd wordt om een slachtoffer... dat al zo'n 15 uur vastzit in de ravage te redden... Oorzaak van de instorting is het slechte materiaal dat voor de bouw van de flat is gebruikt en het gebrekkige onderhoud. De eerste aflevering van de talkshow van Eva Jinek op RTL 4 heeft ruim 1,7 miljoen kijkers getrokken. Dat is ongeveer twee keer zoveel als het programma meestal bij de publieke omroep trok. De publieke omroep vult het gat dat Jinek en Jeroen Pauw op de late avond op NPO 1 achterlaten... met de nieuwe talkshow Op 1 die maandag begint. Het weer, af en toe zon, ook vrij veel wolken. Vooral in het noorden en oosten valt vanmiddag en vanavond soms lichte regen. En het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Why can't I give some to you? When skies are gray and you say you are blue, I'll send the sun smiling through. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. een hele goede morgen luisteraars. Uh, goedemorgen, goedemiddag. Dit is na 12 natuurlijk. Misschien bent u verrast met deze tonen van Doris D. Maar sinds 1 januari gaat eh, CFM Jazz ook op de zaterdag uitzenden. En vandaag is het natuurlijk de eerste keer dat we dat proberen te gaan waarmaken. We hebben een eh, gemengd pakket van jazz, een beetje popmuziek. Dus we moeten nog even zoeken naar wat past bij de zaterdagmiddag. Maar we zijn in ieder geval verheugd dat het ons gelukt is om ja, de komende maanden in ieder geval presentatoren te hebben die dit jazzprogramma op de zaterdagmiddag voor hun rekening gaan nemen. Mijn naam is Arco Beuving en ik, ben, ik mag de spits afbijten deze keer. Ik heb hier ook een gast in de studio zitten. Iemand die misschien eh, wel presentator wil worden van het jazzprogramma. En eh, daar gaan we misschien straks nog wel even mee in gesprek. Eh, ja, het is even wennen voor ons op dit tijdstip tussen 12 en 2. Dus we moeten even de muziek zoeken die erbij past. We maken een beetje een mengvorm. En ik kwam een mooi cd'tje tegen van Alexandro... Alexander ook even kijken hoe die precies heette. Want ik, Alexander Lanzoni Trio. En dat is een Italiaanse pianist. Had een cd gemaakt On the Snow. Nou, ik dacht misschien ligt er wel wat. Maar als ik zo naar buiten kijk, het is vrij zacht voor de tijd van het jaar. Een graad of tien. Ik reed op de Zandvoortslaan en ik zag de narcissen al in de knop zitten. Dus wie weet bloeien ze ook binnenkort. Maar dan toch On the Snow pianist Alexandro Lanzoni. Eh, en die heeft een trio en dat klinkt toch heel erg knap hoor. Heel mooi. Echt zaterdagochtendmuziek. Een muziekje om de krant bij te lezen. Een muziekje om een lekkere lunch eh, te eh, consumeren, zou ik bijna zeggen. Ja, we zitten aan het begin van het 2020. Eh, dus ik kan alle luisteraars natuurlijk nog een gelukkig 2020 wensen natuurlijk. En dat doe ik ook van harte. Ik hoop dat het voor iedereen een gezond en een heel mooi en een muzikaal 2020 gaat worden. wat kan je verwachten in dit programma? We nemen in ieder geval de jazzagenda van de maand januari door. En we hebben natuurlijk hele mooie muziek. En als op de lijst kijk, zie ik een aantal namen staan... die je niet wil missen. Angela Verbrugge, Herb Albert, Papik, Sarah June Morris... Eh, ik zie Fabrizio Bosso staan. Ik zie J.J. Johnson en Kai Winding staan. Brian Ferry, Jan Akkerman van zijn nieuwste cd. Kortom, er zit veel muziek in dit programma. En dat gaan we natuurlijk doen. En dan kom ik terecht bij een Canadese zangeres, Angela Verbrugge. Een beetje een Nederlandse naam. Die heeft een, een eerste cd'tje gemaakt. En die cd, The Night We Could Forget, dacht ik was. Ik doe het uit mijn hoofd. En dit nummer vond ik zelf de mooiste van haar. This could be the start of something big. En dan hoop ik dat het over eh, dit jazzprogramma programma dit jazzuur gaat. You're walking along the street, uh, you're at a party, or else you're alone, and then you suddenly dig. You're looking in someone's eyes, you suddenly realize that this could be the start of something big. Plundring at 21 and watching your diet. Declining a Charlotte Russe, accepting a freak. When out of a clear blue sky, it's suddenly gal and guy. And this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover at the gate, my friend, invite him in without a second look. We're up in an airplane Or dining at Sardi's, Or lying at Malibu Alone on the sand You suddenly hear a bell And right away you can tell That this could be the start of something grand Angela Verbrugge, Nederlandse naam, maar een Canadese. En dat is haar eerste cd, die 2019 uitgekomen. En ze heeft een mooi timbre en ja, dat klinkt heel erg leuk. Wat ook leuk klinkt is Herb Albert. Die kennen we natuurlijk allemaal uit zijn tijd met de Tijuana Bros. Maar samen met zijn echtgenote Lenny Hall... heeft hij volgens mij 2011 een mooie cd gemaakt, I Feel You. Daar staan prachtige nummers op, onder andere deze. Laat ik een stukje van horen, kent iedereen. is het bekende Moon Dance natuurlijk van eh, Van Morrison. Van Morrison komt later in de show nog wel een keertje terug. Maar eh, we gaan nu over naar het nummer wat ik eigenlijk klaar gezet van Herb Albert en Lenny Hall. De zangeres van de eh, Sergio Mendes. Brazil 66 was het geloof ik. Eerst even kijken, daar komt Herb Albert. Till There Was You. Mm-hmm. Danny Hall, die moet je maar de, volgende keer het goed houden. Want het was natuurlijk alleen Herb Albert met een, zijn trompetje. Eh, van de cd I Feel You, cd uit 2011. En de laatste tijd ben ik enorm gecharmeerd van een, eh, een eh, Italiaanse project. Papik heet het. Hebben een stuk of drie cd's gemaakt. Aardig wat filmpjes. En daar is leuke muziek. En dit is Papik samen met een Engelse jazzzangeres Sarah June Morris. Let the Music Play. Heel bekend nummer. Je kan het meezingen, zou ik bijna zeggen. ticket, please. Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home. No, he's at home. Mm, let the music play. Cause I just wanna dance this night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay all night long. Ooh, yeah, Let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving. Sarah Jane Morris, een eh, bekende Engelse jazzzangeres... heeft ook de nodige cd's gemaakt. Is geboren in Southampton, dacht ik. En eh, ja, klinkt lekker. Klinkt lekker, zeker op de zaterdagmiddag natuurlijk. En ter verhoging van de feestvreugde draai ik van haar nog een nummer van een andere cd. Dit was trouwens Papik waar ze mee deed. En dit is Me and Mrs. Jones van Sarah Jane Morris. After all these years komt het van die cd. die eh, Sarah Jones die, eh, eh, vond aanvankelijk bekendheid bij de Communards. Die ken je vast nog wel van hun hitje Don't Leave Me This Way. die Morris was prominent aanwezig op veel Communards nummers. En haar mooie lage vocale bereik contrasteerde goed met de falset van Jimmy Somerville natuurlijk. En nou, daarna die periode heeft ze ook zelf een aantal LP's opgenomen tijd voor iets heel anders. Een eh, jeugdliefde, een muziekgroepje... wat meer tot de pop hoort, maar wat ik gewoon een prachtig nummer vind. Een heel bekend nummer. Hang On To A Dream van Echo en de Bunnymen. En die Echo, wie was Echo? Nou, volgens mij was Echo een drummachine. Dus daar komt hij. Hang On To A Dream door Echo en de Bunnymen. say can I do? klanken van Echo en de Bunnyman. Uh, ik had je al verteld dat ik behoorlijk onder de indruk was van Italiaanse jazz. En dat geldt ook voor de, dit volgende formatie. Uh, Fabrizio eh, Bosso en Julian Oliver Mazzariello. maken mooie muziek. En ze hebben een cd uitgebracht, Tandem, in 2011. En daarvan Have You Met Mrs. Jones. Als we het toch over Mrs. Jones hadden, kan dit ook wel. dat was Fabrizio Bosso op de trompet... en Julian Oliver Massarello op de eh, piano. Mooie muziek. Eh, we hadden ook gezegd dat we in dit programma... altijd even van de bekende jazzpodia eh, de agenda zouden doornemen. En dat doen we bij deze. Uh, en dan begin ik met Tivoli Vredenburg. daar staat op het podium op 5 januari Jeroen van Vliet en Harmen Franje. Op 18 januari Michael Moore, de Fragile Quartet. 30 januari Rembrandt vredigstrio eh, Trio. En 1 februari New Cool Collective. Die komen overigens in deze uitzending nog terug met hun nieuwste cd. Eh, ja, af en toe doen we gewoon een paar van dit soort mededelingen. Uh, eens even kijken wat ik nog meer heb staan. Oh ja, J.J. Johnson en Kai Wending. Too Close for Comfort. J.J. Johnson. Thank you. Thank you. J.J. Johnson, trombone. En Kai Winding op de Too Close for Comfort. En komt van een cd'tje Trombone for Two. En eh, eens dus even kijken wat we dan hebben. Oh ja, dan gaan we een uitstapje maken naar een de zanger van een band die heette Roxy Music. En zijn naam is Brian Ferry. En die heeft zich helemaal op de beetje oude jazzmuziek eh, gestort. En dit nummer kennen we allemaal. Love Me or Leave Me. Zoveel uitvoeringen. Maar ik vind dit een grappige uitvoering van Brian Ferry. suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay. make me lonely. You won't believe me. I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else. back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody. Ja, Brian Ferry. As Time Goes By heet de cd. En die komt uit 1999. En als we het over As Time Goes By hebben... dan moet ik ook denken aan een eh, LP die Harry Nilsson... 1973 op de markt gegooid heeft. A Little Touch of Smilson in the Night. Ik ben ook wel een beetje een fan van Harry Nielsen. Die man heeft zoveel cd's, uh, eh, LP's gemaakt. Had wel een vrees om op te treden. Hij stond het liefst gewoon in een plaatstudio, Het liefst zonder publiek. En dan maar deed hij zijn ding. En optreden had hij eigenlijk een broertje aan dood. Maar hij heeft een aantal prachtige cd'tjes gemaakt. En dit is de eh, cd A Little Touch of Smilson in the Night.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 die altijd meespeelden op de vele LP's die hij gemaakt heeft. Denk dat hij een stuk of twintig gemaakt heeft. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor nog een oude bekende... die eigenlijk in dezelfde tijd er was als eh, Harry Nielsen. Dan heb ik het over Jan Akkerman. Bekend van Brainbox. De Hunters, niet vergeten. Een van de allereerste dingen. The Russian Spy and I. Maar met Brainbox hebben ze heel veel... Eh, met de, eh, de Focus heeft hij heel veel dingen eh, meegespeeld. Onder andere het hele bekende nummer Tommy. En hij heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Close Beauty heet deze cd. En daar staat op Tommy Anniversary. Anniversary. En Tommy, dat is natuurlijk de bekende Tom Barlage... die ooit dat nummer geschreven heeft... is in de tijd voor een Groningse formatie Solution. Eh, toen heette dat nummer overigens anders. Maar Focus heeft het van hen gekocht, dacht ik. Vandaar dat ze Tommy genoemd hebben. En van deze nieuwe cd van Jan Akkerman... Eh, dat nummer Tommy in een, in een lange uitvoering. Dus ik kan hem niet helemaal draaien. Ik moet hem ergens wegdraaien. Komt-ie. dit is prachtige muziek van Jan Akkerman natuurlijk. Eh, zo'n zo acht minuten en naarmate het einde voordat wordt de muziek steeds beter. Maar ik heb niet de gelegenheid om hem helemaal af te draaien nu. Gaan we een andere keer misschien nog eens doen in een ander soort programma. Jan Akkerman, uh, eh, splinternieuw op eh, cd uitgebracht. En deze cd, en hij toert ook veel door Nederland. Close Beauty heet de cd, Jan Akkerman tijd voor iets heel anders. Tijd voor Simone Kopmaier. En eh, volgens mij is het een Duitse jazzzangeres... die ook redelijk veel cd'tjes uitbrengt... en daarvan hele mooie dingen opzet. Dan ga ik even zoeken, want ik heb een favoriet nummer... All Along the Watchtower. Volgens mij ooit van Bob Dylan. Bekendste uitvoering van eh, Jimi Hendrix. Maar dit is eh, door Simone Kopmaier. Staat op haar cd'tje Soulmates uit 2015. All Along the Watchtower. Mooie uitvoering. Simone Kopmaier, eh, Paul Urbanek en Reinhard Winkler. All Along the Watchtower, Zomer 2015. Het eerste uur van eh, CFM Jazz op de zaterdag uh, zit er bijna op. Samen samenstelling een presentatie Alco B. Ik hoop dat je tweede uur bij ons blijft, want daar hebben we nog veel meer mooie muziek en nieuwtjes over jazz.